NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De vrijlating van de Nederlandse journalist Dirk Oddens... en zijn cameraman Volender lijkt op handen. De gouverneur van het Colombiaanse departement Norte de Santander... zei tegen NOS-correspondent Mark Bessems... dat ze binnen enkele uren worden vrijgelaten. Eerder twitterde de guerrillabeweging ELN al dat de twee in goede gezondheid zijn en dat er om vijf uur Nederlandse tijd een verklaring zou volgen. Maar die verklaring is er nog niet. De twee werden zaterdag ontvoerd toen ze in het noorden van Colombia opnamen maakten voor het programma Spoorloos. Opnieuw is een weerrecord gesneuveld. In Eindhoven is 35 graden gemeten. En daarmee was het de warmste 22 juni ooit. Vanwege de hitte waarschuwde het RIVM eerder voor smok... in Limburg, Oost-Brabant en in de Achterhoek. Dit leidt ook tot problemen met het drinkwater. In het midden en zuiden kan het bruin zijn als gevolg van een lage waterdruk. Drie zwembadmedewerkers zijn veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Volgens de rechtbank in Utrecht hebben ze schuld aan de verdrinking van een meisje van negen in de Renen. Twee leerkrachten die erbij waren zijn vrijgesproken. Het meisje uit Syrië was nog maar kort in Nederland. Ze kon niet zwemmen, toch werd ze na afloop van de les alleen gelaten. Het kind belandde in het diepe bad en verdronk. Het OM had tegen alle vijf een taakstraf geëist van 120 uur. Ongeveer 600 Britse flats worden onderzocht nu blijkt dat ze vergelijkbare gevelplaten hebben als de afgebrande torenflat in Londen. Zeven flatgebouwen blijken inderdaad brandbare bekleding te hebben. De lokale autoriteiten zijn geïnformeerd volgens premier May. Zij riep de huisbazen op om soortgelijke flats zo snel mogelijk te laten testen. Het weer vanuit het westen enkele pittige regen- en onweersbuien. In het oosten is er kans op hagel en windstoten. Later vanavond overal droog en het koelt af naar een graad of 18. Morgen is het met 22 tot 27 graden een stuk koeler. En dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een razend drukke avondspits in de Randstad, maar het hoogtepunt ligt al achter ons. De meeste files staan tussen Den Haag en Rotterdam en rond Utrecht. Dit zijn de uitschieters. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht een half uur extra. En tussen Culemborg en Waardenburg nog eens een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij het Gouwen 6 kilometer na een ongeluk. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Papendrecht 13 A27 Almere-Breda tussen Hilversum en Nieuwegein 19 kilometer. En tussen Knoop het Everdingen en Werkendam nog eens 19. Alles bij elkaar is de vertragingstijd daar anderhalf tot twee uur. De N214 Leerdam-Papendrecht.